Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Europese Commissie geeft groen licht voor een van de stikstofplannen van het kabinet. Daardoor kunnen boeren die veel stikstof uitstoten al snel worden uitgekocht. En dat is belangrijk, want die zogenoemde piekbelasters stoten het meeste stikstof uit bij beschermde natuurgebieden. En als zij stoppen, kan de natuur zich weer herstellen, is het idee. In de zoektocht naar twee vermiste meisjes in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeven lichamen gevonden. De politie was op zoek naar de jongeren van 14 en 16. Ze waren gezien met een man die eerder al vast zat voor verkrachting. Toen de politie zijn huis en land doorzochten, vonden ze de lichamen. Die zouden zijn van de verdachte zelf en de twee vermiste jongeren. Wie de andere slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Als je met een internationale trein naar België of Duitsland wil... kun je binnenkort niet zomaar meer een kaartje kopen en instappen. Vanaf volgende maand moet je namelijk een zitplaats reserveren. Op die manier wil de NS de zomerdrukte beter spreiden. Gekke oplossing vinden ze onder meer bij de ANWB. De vraag, en dat geeft de NS zelf ook aan, de vraag is groot... Dus dan moet je meer treinen laten rijden. Alleen dat is niet wat er gebeurt. Ze maken het duurder en lastiger om te reserveren. En dat vinden we niet logisch. Ze hopen dat de NS er alsnog voor kiest om meer treinen in te zetten. En een bijzondere veiling in Amerika. Je kunt bijvoorbeeld bieden op het Baywatch-badpak van Pamela Anderson... de interviewdesk van David Letterman... en het gereedschap dat deze twee gebruikten om drugs mee te maken. You're goddamn artist. This, this is art, Mr. White. Actually, it's just basic chemistry, but thank you, Jesse. I'm glad it's acceptable. Ja, Breaking Bad dus. De spullen komen uit de collectie van een verzamelaar. Hij wilde de spullen eerst in een museum zetten, maar toen dat plan mislukte, besloot hij de boel te verkopen. En dan nog het weer. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door, het meest in het zuidwesten. In het noordoosten wat langer bewolkt. Het is kouder dan de afgelopen dagen, tussen de 10 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB korte file in Noord-Holland op de N9 Alkmaar richting Den Helder. Tussen Bergen en Schorrel daar heb je in beide richtingen 3 kilometer file en een vertraging van 10 minuten.